Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten eindelijk meer over het Amerikaanse 20-puntenplan voor Oekraïne. Over dat plan is weken onderhandeld, maar details waren er nog niet. De Oekraïense president Zelensky wil dat het front wordt bevroren. Dat wil zeggen dat er een soort nieuwe, niet-officiële grens komt tussen Rusland en Oekraïne. Daar zou dan een bufferzone moeten komen waar militairen uit die landen niet mogen komen. Het plan wordt nu voorgelegd aan de Russen. Een man van 25 uit Winschoten is omgekomen bij een verkeersongeluk op een provinciale weg in Groningen. Wat er precies gebeurde weten we niet. Volgens de politie had het mogelijk te maken met gladheid. En ook in Zuid-Holland is vanochtend een bestuurder omgekomen. Bij Pleskensgraaf boven Dordrecht knalde een man van 18 met zijn auto tegen een boom. Daarna kwam de wagen in een sloot terecht. Kinderartsen zijn optimistisch over het RS-virus. Dat is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen. Die kunnen sinds een paar maanden een prik krijgen met antistoffen... en dat lijkt te helpen, zegt deze arts in Utrecht. We zien op dit moment minder kinderen opgenomen op de intensive care units... Eh, met het RS-virus waar dat normaal gezien eh, toch wel eh, in deze periode tientallen zijn... lijkt dat nu maar een handjevol te zijn. Het is volgens haar wel nog te vroeg om te zeggen dat dat door die prik komt in Denver in Amerika is een vliegtuigje veilig geland zonder dat een piloot dat deed. Vanwege een noodsituatie konden de twee piloten aan boord het vliegtuig niet meer besturen. Het zou voor het eerst zijn dat dit speciale automatische systeem is gebruikt, zegt deze luchtvaartdeskundige. Nou ja, in dit geval eh, was het vliegtuig aan het klimmen en viel opeens de druk in de cabine weg. Vloog dan al op 7 kilometer hoogte en dan, ja, dan ben je als piloot heel snel eh, bewusteloos en dan wordt het gewoon gevaarlijk. En die piloten hebben in dit geval eh, besloten het zeker voor het onzekere te nemen en die knop in te drukken. En, en dus dan gaat het vliegtuig het zelf oplossen. Aan boord zaten geen passagiers. Met die twee piloten gaat het goed. En het weer nog een frisse dag met koude wind, maar ook flink wat zon. Warme kleren aan als je naar buiten gaat, want het wordt niet warmer dan een graad of twee.